5 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Boeren blokkeren met tientallen tractoren de A1 ter hoogte van Deventer. Daardoor staat het verkeer in beide richtingen stil. De betogers zeggen tegen RTVO's dat ze tot en met vanavond willen blijven staan. De boeren laten automobilisten er mondjesmaat langs. Ze zijn tegen het veevoerbeleid van minister Schouten. De uitstoot van stikstof moet omlaag en dat kan volgens de minister door minder eiwitrijk veevoer. De politie is met de betogers op de A1 in gesprek. In gevangenissen is onrust ontstaan onder gedetineerden over de coronamaatregelen die gelden voor bezoek. Sinds twee weken mogen gedetineerden weer bezoekers ontvangen, maar slechts één uur per week één bezoeker en alleen met een plexiglas scherm ertussen. Kinderen tussen 5 en 15 mogen nog niet op bezoek. Daarover hebben gedetineerden van gevangenissen in Almelo en Zutphen brandbrieven geschreven aan minister Dekker. Ook in Zwolle is onrust, schrijft RTV Oost. De gedetineerden wijzen erop dat er dagelijks tientallen medewerkers medewerkers het gebouw in en uitlopen. Nederland staat toch op de lijst van 50 landen waarvoor Engeland de quarantainemaatregelen opheft. Reizigers hoeven daardoor na volgende week vrijdag niet verplicht twee weken in quarantaine als ze Engeland binnenkomen. Nederland adviseert mensen alleen voor noodzakelijke reizen naar Groot-Brittannië te gaan. Reizigers krijgen het dringende advies na terugkomst in Nederland twee weken in thuisquarantaine te gaan. Het aantal coronapatiënten op de Nederlandse IC's is verder afgenomen, tot 20. En ook op andere afdelingen van de ziekenhuizen worden steeds minder mensen met het virus behandeld. Het Landelijk Coördinatiecentrum noemt die verdere daling een zeer gunstig teken. Het weer tot slot, het is zo eh, bewolkt. Uh, zo nu en dan breekt wel hier of daar nog de zon door. Maar er kan ook hier of daar een bui vallen. Uh, morgen is het bewolkt en regenachtig. En dan wordt het niet warmer dan 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is heel erg druk in de regio en dat heeft te maken met de afsluiting van de A9. Daardoor is de A10 bijzonder druk geworden.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 Ja, van Mios kunnen we aanvangen. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. race again. It's one, two, three, four, five, six victories in Formula One for Max Verstappen, and this number six was very much the best. Verstappen wins the Austrian Grand Prix, but a round of applause amidst all the hugs and celebrations at Red Bull for Charles Leclerc as well, who just couldn't fend off Verstappen in the end. Oh, would have done that after that one.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 Ik ben tot 7 uur bij je. Dit is Welkom in Zandvoort. Goedenavond, Zandvoort. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you love loving on me. I don't want to die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back sometimes I won't. Yeah. I feel good sometimes I don't. Hey. I finesse down Western Road. Hey, next. Might go down to God. Yeah, wait. I go hard on Southside G. Yeah, wait. I make sure that Northside E still. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wishing on me. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wishing on me. Yeah. Hey, hey. She say, Do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me, turn the 0 02 into the 0 03, dog. Without 40 Ollie, there be no me. Imagine if I never met the broskies. God's plan, God's plan. I can't do this on my Someone watching this shit close, yep, close. i have been me since Scarlet Road, hey, road, hey. Might go down as G-O-D, yep, wait. I go hard on Southside G, hey, wait. I make sure that Northside E, yeah. And still. Bad things, it's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. Yeah. things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. Yeah. Straks om half zes, zoals altijd, Christel met Liefst uit Zandvoort met de laatste tips. En vandaag gaan we het speciaal hebben over allerlei dingen die je met kinderen kunt doen. Het is tenslotte vakantie. Another one. Another one. We the best music. DJ Khaled. I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his red just like he came from Maytag. Rocket with it on the brown liquor. When I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down and out. Cause I can into things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow, wow. for the tagging. You know this cookies for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things some rest. Cause you done beat it like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rockin' with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wow, wow, wow. Wow, wow, wow. for the taking. I heard it got these other niggas going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Fuck you till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu Tang. Throw that ass back, bouquet. Call me and I could get it, you say tell you gone off the juice. Oh, yeah, yeah. Careful, mama, why what you say? You say you talking to me like your new babe. New babe. You talking like you trying to do things. Now that pipe gotta run it like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And you know I'ma slaughter like I'm Jason. Busted, why you got it on safety? White girl, red shit on brown liquor. I probably shouldn't be around uh-uh. you. Cause you get wild, wild, wild you looking like it's nothing that you won't do. What you won't do. Hey girl, that's when I told when you. I told you. When i was you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow thoughts. Wow. en Rihanna. Weinig te horen doen laatst met, eh, met Rihanna. Daar hoor je weinig over. En waar zijn de tijden gebleven dat je wist dat het zomer was... als weer een nieuwe clip van Rihanna uitkwam. Goed, eh, straks in tweede uur ook eh, twee items over toerisme. En dat gaat dan echt over de toekomst van het toerisme. En NH heeft daar allerlei ja, onderzoekers aan het woord gelaten. En dat zijn leuke items. Die neem ik in tweede uur. En ja, tot die tijd gewoon ook veel andere informatie... Ook veel muziek. Zoals deze van Finley Klein, een tijdje geleden alweer. Sun is Shining. En dat is hier zeker 20 graden hier op het moment in Zandvoort. En dat, eh, dat blijft het al morgen een beetje regen. En dan de rest van de week eh, gaat de temperatuur even naar beneden, 16 graden. Maar in de loop van de week gaat het gewoon weer naar de 18, 19 graden. En wordt het weer beter. Dus we moeten er even doorheen morgen. Gaan we door met de nieuwe plaat van Diana eh, Diana La Havas. Can't Fight. Hier is die. It seems that I won't be And saw a I raised like a woman scorned. to me. Do you wanna get out? Oh, what you gonna do? You wanna get out? Oh, what you gonna do?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 Get down on it. Get down on it. While you're dancing, get down on get down it. Ja, even terug naar de jaren 90, 80 misschien zelfs wel. Robert Coolbell, Cool in the Gang, Get Down On It. Ja, nog één plaatje en dan eh, ga ik even Christel bellen.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 En dan ga ik ondertussen even Christabel en dan zometeen liefst uit Zandvoort. Whenever life is hard. We'll never lose our way. Cause we both know who we are. knows about tomorrow? We don't know what's in the stars. I just know I'll always follow the light in your heart. I'm not worried about us, and I've never been. We know how. more than a good sensation, it's more than a passing fling. You are the explanation of what love really means. It's bigger than you and me, it's one plus one equals three. When we talk about forever, then forever's what we mean. So I'm not worried. not a hij opeens, de nieuwe John Legend. Ja. Sorry Christel dat ik je even twee minuten heb laten wachten, want waarom toch echt even draaien? Mooi nummer. Mooi hè? Ja, hij is een mooi nummer, nieuw album heeft hij uitgemaakt. Oké, ja. Zo, en weer een week voorbij weer een week voorbij. En ja, <laughs> voor de mensen die het niet weten, Christel belt elke week. Eh, Christel die heeft, een, heeft een eigen blog, liefst uit Zandvoort. En daar houdt ze helemaal bij wat er allemaal te doen is... en wat de leuke geheime tips zijn om, als je hier in Zandvoort bent allemaal leuke dingen wil doen. En vandaag gaan we het speciaal hebben over kindertips, heb ik begrepen. Ja, ja, nou ja de zomervakantie is begonnen. Dus Hoera gaan dicht, hoera. Ja, <laughs> dus, eh, en eh, nou ja, eh, ik denk dat heel veel mensen ook misschien wel thuis blijven of in ieder geval in de buurt blijven. En mhm. er komen natuurlijk ook heel veel Nederlanders hier en Duitsers natuurlijk ook naar, naar Zandvoort. Ja. Ehm, maar goed, we zijn natuurlijk heel gefortuneerd dat we hier het strand hebben en de duinen dat je eigenlijk met kinderen nou ja, altijd wel wat te doen hebt. Weer of geen weer. Kan altijd gewoon lekker naar buiten, naar het strand. En, eh, ehm, dus dat is natuurlijk heel erg fijn. Je hebt elk jaar ook het eh, Timmerdorp. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Ik niet, eh, maar ik vertelde je, ik heb geen kinderen. Dus, Nee, dus het zit er hm. helemaal niet in. <laughs> nee, het zit er helemaal niet in. Nee, het Timmerdorp is, eh, is, eigenlijk altijd hier op de eh, P-Zuid ehm, in Zandvoort. Oké. Eh, op dat, ja, daar heb je zo'n veld eigenlijk en daar kunnen kinderen ja, gaan timmeren. En er liggen allemaal pallets en dan maken ze een heel dorp. Wat En gaat dat dit jaar niet door, omdat het ook natuurlijk vanwege corona eh, ja, echt een, event is waar ook heel veel volwassenen aan, aan meehelpen als ah, vrijwilliger. Dus dat, dat is op zich wel heel erg jammer, want echt Zandvoortse kinderen die, nou, die staan daar echt voor in de rij. Ja, dat kan je me voorstellen. Ja, dat is altijd een hele leuke week. En dan aan het eind van die week gaat, gaan al die pallets eh, worden in de brand gestoken. Dus er is één groot vuur. En eh, nou ja, het is gewoon... ja, maar dat gaat dus niet door? Gaat niet door, dus dat is natuurlijk heel erg jammer. Wat moeten we dan? Ja, dan hè. Maar mhm. nou ja, goed, we hebben nog altijd wel de surfcamps, de summer ja. surfcamps van de mm, eh, surfscholen. Ehm, nou, die zitten ook allemaal eh, bommetje vol, eh, begreep ik. Want dat is nou ja, ook heel erg populair. En wat ik net al zei, er blijven heel veel mensen natuurlijk in de buurt of thuis. En, ehm, ja, die, en ze zijn gewoon heel populair. Het is heel erg leuk. Kinderen kunnen de hele week zo'n surfcamp volgen. Gaan dan natuurlijk het water in mhm. en op. Maar leren ook allemaal over theorie, eh, over de zee, over muien. Eh, eh, nou ja, ja, belangrijk, ja. Ja, maar ook um, lifeguarding en, en, en nou ja, gewoon hoe ze, hoe ze met die zee om moeten <laughs> gaan eigenlijk. En ehm, ze doen ook bijvoorbeeld slacklinen en longboarden, allemaal om je balans en je techniek goed te oefenen. Dus dat zijn eigenlijk hartstikke leuke weken. Waar kijk ik zelf ook best wel eh, aan. Ja, maar ja, ja, ja, zijn we dan weer te oud voor. <laughs> ja. ja. <laughs> Dat is heel vaak. En dan zie je van die leuke dingen. denk je, ja, waarom is het eigenlijk alleen voor kinderen? Ja, dat, heb, ik dan wel eens. Ja, een beetje. Het lijkt me best leuk eigenlijk ja. Nee, maar eh, er zijn, je kan natuurlijk ook allemaal lessen volgen. En er zijn wel ook bij Surfana, die hebben ook altijd wel leuke weken hoor. Ook yoga en surfweken. Ook voor volwassenen is dat dan. Dus daar, eh, die hebben dat dan wel. Maar ehm, ja, de, de, de meeste in, in, eh, hier in het dorp, die hebben echt voor kinderen van die weekprogramma's. Nou, de, normaal is het ook wel zo dat je daarbij kan overnachten. Maar dat is er nu ook vanwege corona ook niet, okay, eh, lastig, niet het geval. Dus het zijn gewoon dagprogramma's. Ehm, dus ja, dat, eh, dat is natuurlijk ook in Zandvoort echt top. Dat je gewoon lekker ehm, kan. Maar als ik op jouw blog kijk, ik zie speeltuinen, ik zie pannenkoeken eten, ik zie eh, strandtenten met kids, theater met kids, de natuur in met kids, het doen met ja. kids bij minder weer. Er is genoeg te doen. Je kan eigenlijk heel veel doen, ja. Want wat ik ook heel leuk vind is dat... Eh, Theater Caprera, daar hadden we het de vorige keer eh, mhm. al over dat die ook open is. Maar die hebben nu toch ook eh, wat kindervoorstellingen aan het programma toegevoegd. Ja. En bijvoorbeeld over André het astronautje. André Kuipers heeft dan ook een boek gemaakt over het, een klein astronautje. Dat is heel populair bij kinderen. En nou, daar is een voorstelling over. Of, ehm, ja, je kent al die boeken natuurlijk niet, maar je hebt ook een boek over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft. Dat ken ik wel. Oh, die ken je Die, ken ik wel. Dat van de weinigen, ja. ja. <laughs> ja, dat is ook zo'n hele populair. Nou, daar hebben ze ook een voorstelling oh, eh, over. Ja. En ehm, ja, ik vind dat zelf ook altijd eh, heel erg leuk om naartoe te gaan. Eh, voor mezelf, maar ook met, met kinderen. Omdat het is gewoon zo'n lekkere ja. plek. En ze kunnen daar lekker een beetje hun gang gaan. En je hebt nog Theater Elswoud. Ook een heel leuk klein theatertje. Mm daar ben je eigenlijk ook zo vanuit Best, hier met de auto of op de fiets. Die hebben ook hele leuke kleine, een eh, klein zaaltje met leuke voorstellingen. Dus dat is ook altijd nog leuk om naartoe te gaan. En er zitten inderdaad veel eh, mooie speeltuinen eh, in, in Zandvoort en omgeving. Klopt. Um, nou, Kraantje Lek is natuurlijk een van de bekendste, maar die is vorig jaar of vorig najaar eigenlijk helemaal vernieuwd. Super mooie speeltuin geworden en dan eh, nou, kan je natuurlijk ook nog even lekker blaad pannenkoeken eten. En ze hebben nu deze zomer ook een ijstentje erbij. Dus eh, dan kan je het hele programma meteen alles. Speeltuin, pannenkoeken, ijs, nou ja. En de dus, oudste eh, natuurlijk hè, van Nederland, de speeltuin Groenendaal 1916. En die wordt gerund door een Zandvoortse familie. Ja, klopt. Leuk hè? Ja, ja. dat is ook grappig hè? ja. ja. Dus dat, is ook altijd een heel leuk. En inderdaad, de eh, Linnaeushof heb je natuurlijk. Dat ja, is ook, weer open eh, gegaan. een beetje die hoek. Ja. Ehm, en dat, ja, dat is op zich ook, dat is natuurlijk gewoon heel groot. En, eh, en, maar ook echt zo'n ouderwetse, echt, tenminste een echte speeltuin. Gewoon niet te veel, een beetje elektrische dingen, maar ook gewoon lekker gewoon een grote speeltuin waar die kinderen helemaal eh, los kunnen gaan. En wat ik zelf ook heel leuk vind in Bloemendaal... je dat trampolines springen op het eh, strand. En Dat is ook leuk voor volwassenen. Ja, maar ik zit even te denken. Ik denk dat dat eh, ook niet... Uh, <laughs> dat, je ook weer, <laughs> dat, is ook, een, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar nou, wat, wat, een bepaalde grens aan zit. Wat wel met volwassenen mag, dat zag ik dan op de site van de Waaslijnduinen. Zij houden weer die tochten met paardenwagen door, door de Waaslijnduinen. En daar mag je als volwassene ook mee. Daar mag je ook mee. Nou, dat is wel fijn. En dat er ook nog aan ons gedacht wordt. nou, leuk, eh, Christel. Ehm, ja, dan blijft er één ding over. Ik, ik kan een plaat draaien die met kinderen te, eh, te maken heeft. Ik zou natuurlijk aan K3 denken, maar je hebt de Rainbow Connection van Kermit. Of ik ga gewoon Madonna draaien met Holiday. Zeg het maar. Oh, ja, dus vind ik die laatste ook wel heel leuk. Ja, doen we dat toch gewoon. <laughs> ja, Oké. Oké. Goed, Christel. Tot volgende week weer volgende week. Dankjewel en veel plezier met de kinderen op pad. Ja, dank je. Dag. Doeg. Doei. Holiday. Sinds vandaag zomervakantie is begonnen. Hoera. En daarvoor je eh, liefst uit Zandvoort, Christel. En kijk op haar blog en het eh, liefstuitzandvoort.com. En dan krijg je al die informatie waar ze het over heeft.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 It's all Morrison uit Amsterdam. En kijk, eh, google hem even en eh, kijk even waar hij mee bezig is. Want hij doet allemaal van die huiskamer, kleine concertjes... Eh, van die corona-achtige dingetjes met kleine groepjes. En dat is echt ontzettend leuk. En dan moet je hem even googelen en dan vind je dat wel. Goed, 10 voor 6 hier bij ZFM. Al 30 jaar het geluid van Zandvoort. En dan pak ik een plaat van 30 jaar geleden. Sade. There must have an angel by my side. Ja, en daar had ik nou de posters van op mijn kamer hangen. Goed, dan komt er net een bericht binnen. Harlem Jazz gaat door. En er was eerst sprake van dat het allemaal niet door zou gaan, maar het gaat gewoon door. En dat doen ze dan allemaal op hele kleine podia, op verschillende plaatsen door de stad. En dat is pas op 19 augustus. Maar het bericht komt net binnen. Harlem Jazz gaat dus gewoon door. Lekker, leuk. Wij gaan door met uh, eh, zo'n oude, nog oudere plaats.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 Dan moet je gewoon meedoen. Heerlijk. 2 voor 6. Betekent dat dit uurtje er weer bijna op zit. Ik sluit af met de eh, Fat Larry's Band. De band van Dick Larry. Act Like You Know. En dan ben ik na zes weer terug. En dan ook het, eh, twee interviewtjes met Jeroen Klei en Steven Hoots. Dat zijn eh, ja, onderzoekers op het gebied van toerisme en, eh, en En dat zijn leuke items. Dus die hoor je zo meteen in het tweede uur.